Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In het paleis op de Dam organiseert koning Willem-Alexander nu een chic etentje voor de Spaanse koning Felipe. Ook het kabinet en bekende Nederlanders, waaronder Ronald Koeman, zijn aanwezig. De koning van Spanje werd door Willem-Alexander nog eens extra bedankt... omdat Amalia een jaar lang veilig in Spanje kon wonen en studeren. This was made possible by the kind efforts of many of your compatriots and yourselves. A touching demonstration of friendship at a difficult time. I'd like to express my heartfelt thanks to you and to everyone else who helped arrange this. We weten trouwens ook wat de koning serveerde vanavond bij het diner lamsfilet. Een echt stuk vlees, maar dan uit een laboratorium. Kweekvlees lijkt weer een stapje dichterbij. Vandaag mocht voor het eerst in de EU kweekvlees door mensen worden geproefd. Mijn collega Jeroen Gortworst nam een hapje van de kweekworst. Je snijdt het af, je stopt het in je mond en het is heel mals, smeuig eh, en eigenlijk gewoon ja, vlees zoals je het kent. Jeroen moest een heel contract ondertekenen dat het hapje op eigen risico was. Duurt nog wel even voordat jij of ik ook kunnen proeven. In Nederland is het dus ook nog niet goedgekeurd. In Singapore kan je het als consument inmiddels wel eten. Wel op kleine schaal op hele specifieke plekken. Maar in Europa moet de Europese Voedsel- en Warenautoriteit ermee instemmen. En ja, omdat dit een compleet nieuwe manier van eten maken is eigenlijk... gaat er gewoon veel tijd overheen. Een Duitse kerk heeft een nieuwe manier bedacht om meer jongeren naar de dienst te lokken. Namelijk met deze muziek. Met speciale anti-hero diensten, vernoemd naar de hit van Taylor Swift... willen ze Swifties bereiken. En dat lukt ze ook aardig. De eerste kerkdienst is al volgeboekt. Daarom is er nu ook een tweede dienst gepland. De kerk in Heidelberg heeft al vaker muziek gebruikt... om een nieuwe doelgroep naar de kerk te krijgen. Bijvoorbeeld van Queen en Madonna. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnen alle buien en koelt het af naar zo'n 2 graden. Morgen wolken en zon bij een graadje of 11.